Er lopen zeker 50 jongeren rond die vuurwerk afsteken. Ook in Veen, zo'n 15 kilometer ten noordwesten van Den Bosch... is aan het begin van de avond weer een auto in brand gestoken. En ook in Volendam was er volgens de gemeente veel overlast van jongeren met vuurwerk... die zich tegen de politie keerden. Op een plein in de Haagse wijk Duindorp was aan het eind van de middag een groot feest... zonder dat er afstand werd gehouden. Dat er mensen zouden samenkomen was bij de gemeente en politie bekend. Het was bedoeld als demonstratie voor de terugkeer van de vreugdevuren... die vroeger op het strand werden aangestoken. Dit jaar is er geen nationaal aftelmoment met vuurwerk... maar een lichtshow met ledlampen en lasers. De show die wordt gehouden in de Johan Cruijff Arena begint om half elf op NPO Nieuws. Om tien voor twaalf begint het aftelmoment en dat is ook te zien op NPO 1 en NPO 2. Het kabinet gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter over de verplichte coronatest voor reizigers. Een jurist van Viruswaarheid eist in een kort geding dat Nederland niet mag vragen dat zijn vrouw en kinderen voor een terugreis naar Nederland eerst een PCR-test ondergaan en een negatief testresultaat tonen. De rechter was het daarmee eens. Vier verpleegkundigen in Amsterdam zijn besmet met de Britse coronavariant. Ze werken op de afdeling orthopedie traumatologie in het Amsterdam UMC. Vier andere verpleegkundigen zijn ook besmet met corona, maar met welke variant is nog niet bekend. Er zijn geen patiënten van deze afdeling met de Britse variant besmet. Het weer rond de jaarwisseling is het vrijwel overal droog en daarbij ontstaat vooral in het noorden mist. Het gaat vannacht licht vriezen dan kan het glad worden.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 Dat in Groningen. Komt dit ook vandaan eerlijk gezegd. Sign of Leo gaat over de milieuproblematiek. look at what you dan Als je die videoclip ook ziet, dan weet je ongeveer wel genoeg. Welkom in uur 3 van deze ja, uitgerekte Alternative FM. Want eh, we hebben er straks nog één. Eh, maar dit is meer gericht op alles wat we in 2020 zijn tegengekomen muzikaal gezien. En daar eh, hoorde die Sign of Leo natuurlijk ook in thuis. Met Look at What You've Done. De, andere die ze hebben uitgebracht was de Global Fight. En dat was meer over ja, dat de wereld in lockdown ging in het voorjaar. En nu zitten we er waarachtig nog een keer in. Ook een band die dit is toch wel wat weer vrij recent. Eh, maar goed, eh, ze hebben het eh, ook uitgebracht in 2020. Out to the Quiet. Het nummer dat heet Under. Tell them no. Please tell them to go. Before you know they're in your head. And they never let go. before you know they're in your head. ook zij bestaan nog. De mannen van Moorpark. Eh, ooit hier ook eh, geweest. In april van 2019 deden ze de studio aan met een eh, semi-akoestische set, moet ik zeggen. Dat, klonk behoorlijk stevig, moet ik bij zeggen. En dit is een van de twee nummers die ze uit hebben gebracht in 2020. That's What Your Mom Said van Moorpark. Daarvoor Out to the Choir met Under. Ook een mooi nummer uit 2020 van Nausicaa. Your Yourselves have wavered Maar die band eh, is begin 2019 op te houden te bestaan. En toen besloot hij zelf eh, het eh, uit te gaan vinden. De muziek dan, in ieder geval wat bij hem past. Paris Boy, Stuart van Heumen heet de man in het echt. En Off Guard... En ik heb ook even een telefonisch interview eerder dit jaar met hem gehad. Daarvoor, nou is ik aan met Tropical Waves. Een andere band, wat zeg ik, een dame die dit eigenlijk min of meer draagt. Hier is Isle and Paint the World. duo wordt eh, gevormd door uh, En eh, de andere is Arjen de Wit. En dat is geen onbekende. Die is hier ook ooit eens geweest met Robert Deurlo. En dat was onder de vlag van Canvas Blanco. Maar ik denk dat Arjen even een andere muzikale richting heeft gekozen. Dat is goed te merken met Paint the World. Dat was ook een van de nummers en de belangrijkste wapenfeiten van 2020. Ook voor deze band. Ik heb een zwak eh, voor deze band. Maar ze zijn ook hier eh, bij eh, ons telefonisch in de uitzending geweest. I Am Lotus. Uit Den Haag. Met het nummer Procrastinate. En ze hebben nog meegedaan aan een een of andere dakoptreden. Dat weet ik ook nog. <laughs> Dus, dat, was goed te zien ook overigens. your wishes and woes. Bringer of salvation, I am your God. And yet, you do not even know it. <laughs> when I'm late in the morning, catching up at night, figures eight I am walking just to get things right. Pick a date for some action. in my is golden. It must be Valentine. Hold my hand. Eh, tweetal. Dit, eh, ja, ik zeg, eh, het is een tweetal. En dan wou ik zeggen, <laughs> dit tweetal. Maar <laughs> dat had ik al gezegd. Nee, ze komen uit Amsterdam. Uh, Daphne Hofland en Frank van Gasteren. Die Frank van Gasteren die is hier ook ooit nog eens een keer geweest. Maar dat was meer het Nederlandstalige gedeelte. Bedoeling is dat Kafka het komende jaar, dat is nou, anderhalf uur... en dan, dan gaan we ervoor, 2021 een compleet album gaan uitbrengen. En dat eh, is toch eh, iets anders dan de EP The Biggest Time Bubble... die ze het afgelopen jaar hebben uitgebracht. En daar stond dit nummer ook op, Look at the Sky. Inmiddels hebben ze ook al een, eh, een nieuwe uitgebracht. Out to the City. Daarvoor hoorde je I'm Lotus en Procrastinate... deze man heeft nog, nog iets anders dan alleen maar songs schrijven. Hij organiseert soms ook nog wel eens quizjes popquizjes. Dat hebben wij hier eh, intern ook eh, gedaan. De man heet Ethan Huis. En dus niet. Dit is een hele andere Ghost Town. Dit is een Ghost Town van de Hidden Giants. Wel dezelfde titel. if the house wins, tumbles, my faith grumbles. I can seem to lose my hij was er dus al. Het <laughs> is gewoon niet even op te letten. Um, ja, Hidden Giants, Ghost Town. En, eh, eh, ik kom gewoon in de war met, eh, met alles en nog wat eten aan huis. Ik ging al eerder nat met, met een ander nummer. Met Nana Ambrose en Friedelijn. Hoe kan ik die twee door elkaar halen? En, hier ook. En ineens hoor ik dat. En ik denk, hé, hey, dat is helemaal geen eten aan huis. Maar die eten aan huis die komt straks nog wel, denk ik, aan bod. Hoor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Um, ehm, Eyes of Ruby is ook een dames tweetal uit Utrecht. Jelinde Jansen uh, doet ook nog het werk bij Chasing Mavericks. En dit is een Italiaanse song wat ze samen met een andere dame heeft opgenomen. Maria. Forse non era tempo, e quando tempo è stato, non era luogo. E le onde risuonano e mi risuonano in testa. così una menzogna diventa abbatte, non ha mai trovato spazio tra le tue onde, né mai esistita. Non ti risuona. Joey Vriend. Eh, het, nummer eh, hoorde je There For You. Heeft hij uitgebracht bij eh, King Forward Records. dat is een welbekend label. Want daar hebben de mannen van Dandelion en ook Alaska hun spullen op uitgebracht. en dat is ook deze Joey Vriend gelukt. Omdat bij eh, Frank Bond en zijn kornuiten eh, um, ehm, voorbij, eh, ja, uit te brengen eerlijk gezegd. En een van de belangrijkste wapenfeiten van dat album was There For You. Daarvoor Maria van Eyes of Ruby... Eh, het is, eh, nou ja, we hebben nog eh, zo'n minuut of... stief kwartiertje eerlijk gezegd hebben we nog voor de boeg. En dat zullen we dan ook maar goed gaan gebruiken. Lilith Merlo, dat is weer een single die de laatste tijd weer bij Alternative FM te horen is. En eigenlijk ook in de dagprogrammering moeten we hem ook maar eens in de gaten houden. Nummer 1 Speak Your Heart. I know what you to say. I see the time you show me what you're hiding. they gotta stay at home. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little bit light when the sun shines from my balcony at home. And I need it. There's a reason sun, but I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little bit when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit light when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my own. get a little bit of life when the sun shines on my balcony. Yeah die eh, bij ons in de uitzending is eh, geweest. Telefonisch ook in dit geval. Want ja, het was eh, wat dat betreft een, eh, een jaar eh, die heel bizar is geweest. want we hebben maar slechts vier live dingen gedaan. Drie echt met muzikanten. En één was een studiogast. En die studiogast die heette David Monenburg. als zijnde muziekliefhebber had ik hem bij Alternative FM erbij gehaald. wellicht dat we dat nog een vervolg gaan geven. Maar waarschijnlijk zal ik daarmee gaan wachten totdat het allemaal weer enigszins een beetje achter de rug is. Eh, bovendien, eh, deze Benjamin Fro heeft eh, dit ehm, ja, ergens vlak voor de zomer, geloof ik, heeft hij dit uitgebracht. We waren net onderweg weer met, met onze gewone live-uitzendingen hier bij deze omroep. En dit Little Bit of Life, of Lies, Little Bit of Lies, geloof ik. En de EP heette Quarantunes. die, die was eigenlijk, naar mijn idee best wel eh, het aanluisteren waard. En zeker dit nummer. Want het, had, eh, ja, het was toch ook nog een eh, redelijk goede zomer. Laten we wel zijn. met toch ook dit soort muziek erbij. Was dat wel aangenaam, mag ik wel stellen. Ehm, daarvoor hoorde je Speak Your Heart van Lilith Merlo. Het is bijna uh, 11 uur. We hebben er nog eentje die we nog kunnen draaien. Dat is ook van iemand uit de buurt. Low Erect Sound System. Want ook hij heeft een EP uitgebracht. EP heet Fuse. En daar staat dit nummer op. Lars. En dat is met eh, de dame Maaike van der Weijden.